Lot Lewin met het NOS Journaal. De advocaat van de Amerikaanse extra diensten draaien. Ze klagen over de hoge werkdruk. Ruim de helft overweegt te stoppen met het werk omdat de belasting te zwaar wordt. Dat blijkt uit een enquête onder 750 werkenden in de thuiszorg en de ziekenhuizen. Staatssecretaris Van Rijn schreef eerder al aan de Tweede Kamer dat er alleen al in de komende jaren 70.000 mensen extra nodig zijn. Duizenden mensen doen in Bunschoten mee aan een stille tocht voor de omgebrachte Savanna. Het 14-jarige meisje was sinds donderdag vermist en werd zondag doodgevonden in het water bij een industrieterrein in Bunschoten. Een 16-jarige jongen uit Den Bosch wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van het meisje. De politie heeft tot nu toe ruim 250 tips gekregen over de zaak. Het Openbaar Ministerie heeft zes jaar cel geëist tegen drie uitgereisde jihadisten. De mannen worden verdacht van deelname aan de gewapende strijd in Syrië of Irak. De verdachten waren niet aanwezig in de rechtszaal. Mogelijk zitten ze nog in het oorlogsgebied. Het OM besloot ze toch te vervolgen om zo toekomstige uitreizigers te ontmoedigen... en om het de verdachten moeilijker te maken terug te keren naar Nederland. Dan het weer nog. Vanavond en vannacht trekken forse buien over het land. Mogelijk met onweer, hagel en windstoten. In de loop van morgenmiddag klaart het op.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 En aan elkaar gepraat heeft. In 2009 stond zij ook nog gewoon in de finale van diezelfde Grote Prijs van Nederland. Winnaars! De Cosmic Carnival. Ja, inderdaad, die. Die band. En als we zo direct nog tijd over hebben... dan zullen we daar ook nog wel een track van draaien... van dat album wat ze ja, nog niet zo lang geleden hebben uitgebracht. En bovendien hebben we van de Cosmo Carnival nog eh, wat nieuws. Dus dat sowieso. Maar eh, nu weer naar de actualiteit. Want vanavond wordt in de OT 301 een eh, videoclip gelanceerd en gepresenteerd. En de naam van de band heet Alaska Pollock. Nou, dacht ik, ik hoop dat ik nog misschien een klein primeurtje af kan troggelen. Maar helaas, het zit er niet in. Ze hebben hem nog niet online gezet. Dat hebben ze dus echt eh, bewaard eh, voor de mensen die eh, daar straks de OT 301 in Amsterdam gaan bezoeken. ik denk dat het nu al wel bezig is. En wij doen het dan toch nog maar met die single Where Do We Go van Alaska Pollock. hoorde je met Hey You. Daarvoor dus Alaska Pollock met Where Do We Go. Eh, eigenlijk is dat wel een, eh, een, nummer wat wel past in deze tijd. In deze eh, tijdsvak moet ik er eigenlijk bij zeggen. Met uh, een wereld vol met verwarring. Vandaag de Britse parlementsverkiezingen zeg ik er nog maar bij. En of het helemaal zeker is dat Theresa May daar de premier gaat worden... dat moeten we dan nog maar afwachten door de Engelsen is die al gekscherend deze dag al verklaard tot May Day. Nou, dan weet je ongeveer wel eh, waar het <laughs> voor staat. Ja, dat is een algemene term, eh, Marcus van Dam. Uh, May Day. Dat is eh, wat we op zee wel eens doen. Als we in nood zitten. Ja, leuke woordgrapjes. <laughs> maar daar zijn die Engelsen wel goed in, denk ik toch. vorige week heb jij even moeten passen, dacht ik, uh, zo te weten. Want ja, er was dat een tech-summit. Precies, zat ik op een evenementje van ons. Ehm, even voor de mensen thuis, want eh, Marcus eh, is naast geluidstechnicus... Eh, is hij met zijn dagelijkse werk bezig in de ICT. En is hij daar ook techneut. En dat verklaart ook de naam Tech Summit. Ehm, wat op het ICT-vlak is daar eigenlijk een beetje een trend en een, een topic geweest. Want dat nou, daar ben ik dan wel even nieuwsgierig naar natuurlijk. Op zo'n tech summit, daar nodigen we dus allemaal knappe koppen uit om eh, te praten voor het publiek. Ja. En eh, de meeste onderwerpen gingen toch wel over containerization. Wat dus ik daaronder verstaan? Eh? In plaats van je applicatie los op een machine te draaien, stop je hem in een, een, een container. En een container kan je, kan je shippen en zo heb je artefacts. Het is een beetje lastig om het om, om, om, je, nu zeg maar... om het beelden te maken voor de radio. Ik snap wat je bedoelt. Ja. Om nu even uh, uit te leggen op een alternative FM radioprogramma. Ja, het, eh, het, wordt lastig. Eh, het, even uit je mouw lopen schudden. Dat kunnen we dus niet in vijf, zes zinnen samenvatten. Maar volgende week heb je weer business. Want dan hebben we een band. Ja, live in de studio inderdaad. Ja, jij hebt denk ik ook wel iets staan waarmee ze komen. Dat, dat zal je ongetwijfeld ik, ik, heb netjes mijn boekhouding bijgewerkt. <laughs> dus als, ik, dan nu, als ik dan nu in mijn agenda klik, dan zal ik zien wie de, wat ze meenemen. En dat is akoestisch gitaar, een elektrische bas, uh, een floortom en theedoekje tamboerijn. Oh ja, ja dat, dat ding. Dat, eh, Eén keer lead vocal, twee keer backing vocals. Ja, eh, Joost Wesseling had dat ook een keer gedaan samen met Rufina. Toen ze hier onder de naam Southbound, had hij ook een theedoek over dat ding heen, heen neergelegd. Dus geeft een apart effect. Eh, sowieso. Goed, eh, we hebben dus, eh, dat, dat, dat hebben we dus volgende week. Dank Marcus voor, even voor de kleine bijdrage in deze uitzending. Gaan we weer terug naar de, de lijsten van de plaatjes die we aan het draaien zijn. En deze die staat er ook al, voor ik geloof al voor de derde keer staat die er al op. Maar het is ook een steengoed singeltje moet ik er ook bij zeggen. we kennen hem van Gravel Town. we kennen hem ook van een van eh, de Ever After Project. Dat heeft hij samen met zijn meisje Demet Koyserun uh, eh, gedaan. Eh, dat, dat, dat is een project geweest Waar allerlei Rotterdamse muzikanten aan meegedaan hebben. Met een aantal mensen uit het buitenland. Want dat weet ik ook. Eh, dat, eh, dat hadden ze gedaan omdat ze vonden dat er geen muziek was voor de kinderen. En zeker niet voor kinderen die op een gegeven moment eh, ja, bezig waren om te overlijden. Want er moest dan nog iets eigenlijk zijn waarbij kinderen dat, dat dan ook hebben. En daar hebben zij dan muziek bij gemaakt. Niet alleen Michel heeft dat eh, gedaan, maar eh, wat dank je van Corvin Sylvester, Linda Kreuze, ja, ook die. En Halfway Station, die we net hebben gehoord, eh, die had daar ook een bijdrage geleverd. zo ook bijvoorbeeld T.B. Florissen, die hebben we vorige week ook gedraaid. Het leuke is dat Michel eh, komt met T.B. Florissen... en met een, nog een nieuwe uh, ja, ster aan het firmament in de Rotterdamse singer-songwriterhoek. Dat is eh, Jiri en die nemen ze mee. de datum is nog niet helemaal bekend, maar ga er maar vanuit... dat het denk ik in juli ergens gaat worden, net als Hanneke Laura. Dat, dat zal dan daar ergens rond die periode gaan plaatsvinden... En nou, wat ik al zei, Michel zelf is nu ook bezig met een compleet eigen album. Dat wordt geproduceerd. Er komt hij weer. Weer eentje van, eh, van de Halfway Station eh, klas. en dat is Rikke Korswagen zelf. Die is eh, daar ook bij betrokken. En nou, je hoort het er ook wel een beetje aan terug als je de, de plaat hoort. Of het singeltje hoort. want ook daar zit bemoeienis in van Elma plaisir. Dat is eh, de dame van Halfway Station die je ook in het eh, eerste uur hebt eh, kunnen horen. Nou heb ik heel veel Halfway Station gezegd en heel veel Michel hebben En dan wil je natuurlijk weten, wat is die single? Nou, die single die hebben ze, daar hebben ze een clip bij gemaakt in Normandië. En het gaat echt met een melancholisch gevoel en randje romantiek over de liefde. Waarin dat hartstochtelijk wordt beschreven. Luister zelf maar. A Song for Fall and Darkness.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 Garde-moi Het est presque là. Pendant de ce temps, tu restais avec moi. Désormais, tu vas m'oublier. S'il te plaît, veux-tu m'oublier? Veux-tu m'oublier? aantal weken geleden heeft ze uh, eindexamen gedaan voor het conservatorium Haarlem. Deze Mario Kruileman, eh, we kennen haar van April Rose, toen is ze hier ook eh, geweest onder die naam. Maar dit is haar laatste bijdrage van Jora. Forest heet het, het nummer. En daarvoor hoorden we A Song for Fall and Darkness. Moet altijd denken aan sowieso onze eigen schrijver hier in dit dorp, Marco Temes. Die had in zijn laatste boek, Tig jaren van schitterende nederlagen, daar eh, ja, min of meer eh, een sfeer eh, wat, wat aan melancholie oproept. Nou, dat beschrijft Michel zeker. En het doet mij denken aan een boek van Remco Kampert. Wat ik gelezen heb. dat, dat gaat daar ook over. En dat speelt zich ook af in... Frankrijk en op, ja, op plekken ergens ook in Normandië. Daar is ook de clip geschoten van, van deze single. Dus dat sowieso. Nou komen we weer dus bij Nax. Eh, dat, dat album wat hij heeft uitgebracht. Eh, en dat, dat album waar we net onder andere ook weer eh, wat van hebben gedraaid. Hardfire Home heet dat album. En dit nummer dat heet Late Bloomer. I've been dotting my eyes and crossing my T's. my place. Am I too late? Then pardon me. I'm not really like most people you see. A little strange, a little crazy, but I always end up where I need to be. I don't my skin. I wake up to the sounds of the birds that start to sing. I breathe in. They sing of days they're holding in their memories. Most amazing moments that they captured on the breeze. I breathe in. heart is bound to shine. Distance is a relative, I'm gonna make them man I'm breathing. I'm breathing. The vision gets as vivid as the colors of the night. The heat becomes excessive as a blue als bang ben, krijg Stillwave met Cradle was dit. En eh, daarvoor hebben we natuurlijk nog heel wat eh, gedraaid. Want eh, anders zou ik gegarandeerd in tijdnood zijn gekomen. Nax, daar begonnen we mee. Low Eric Sound System was het tweede nummer. Shirt en Feline dat waren de lijsten die, die ik eventjes afgewerkt heb in rap tempo. Dit is Trip to Dover met een andere uitvoering. Die we eigenlijk een beetje kennen van een elektrische versie. Maar dit is akoestisch. Boy heet het nummer. bricks are cold, these walls are high. How do you survive here night after night? Boy, do you still know what you wait for? Use the headwind, kill the demons on your wings. What if you fly? What if you fly, my darling? the heavens were made for you. Sunsets are waiting for you to wake and fly. What if you fly, my darling? Oh, what if you try? lost your soul. Now, people say you get too old. Oh, but hey, boy, don't forget what you were made for. Use the headwind, kill the demons on your wings. What if you fly? What if you fly, my darling? The heavens were made for you. Sunsets are waiting for you to awake and fly. What if you fly, my darling? Oh, oh. what if you try? They will always say, What if you fall? They will always say, What if you fall? will always say, What if you fall? They will always say, What if you fall? They will always say, What if you fall, boy? They will always say, dit was hem. Deze Alternative FM met eh, Trip to Dover en Boy hoor je op de achtergrond.